Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vergadering van Europese ministers van Financiën gaat morgen niet door. Het stond verkeerd op de agenda, is de officiële verklaring. Ook wordt gezegd dat de vergadering niet echt nodig was. De eurotop van regeringsleiders morgenavond gaat wel door. Daar moeten beslissingen worden genomen over maatregelen om de schuldencrisis te bezweren. En op dit moment vergadert de Tweede Kamer over die eurotop. In Zuid-Holland zijn vandaag twee geldwagens overvallen. Vanmiddag sloegen overvallers toe bij een geldwagen in Leiderdorp die bij een bank stond. De twee daders zijn met onbekende buiten parkeergarage ingevlucht en ze zijn niet gevonden. Vanochtend werd een geldwagen beroofd in Ridderkerk. Ook die stond bij een bank. De chauffeur is zoek en er is ook veel geld verdwenen. De marechaussee heeft bij Heerlen 100 semi-automatische geweren in beslag genomen. De wapens lagen in een bestelbusje op een parkeerplaats. In het busje lag een Hongaar te slapen. Die zei dat de wapens en wapenonderdelen voor verzamelaars in Groot-Brittannië waren. De man had niet de juiste papieren en de wapens waren niet op de juiste manier onklaargemaakt. gemaakt. In het aardbevingsgebied in Oost-Turkije zijn een vrouw en haar baby levend onder het puin vandaan gehaald. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde in Ersis, een van de zwaarst getroffen plaatsen. Het officiële dodental van de beving in Turkije is intussen opgelopen tot 432. Aangenomen wordt dat veel slachtoffers nog onder het puin liggen. In Bokstel in Noord-Brabant mag voorlopig niet worden geboord naar schaliegas. De gemeente had een tijdelijke ontheffing verleend voor proefboringen, maar volgens de rechter had de gemeente dat niet mogen doen. Schaliegas is moeilijk te winnen en mensen in de buurt zijn bang dat er dingen misgaan. Dan het weer nog vanavond regen, behalve in het oosten. Het is ongeveer 10 graden. Morgen wisselen bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui. En het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal, onder invloed van het weer. Ik noem de files in de Randstad van 5 kilometer en langer. Op da 4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. da 9 Diemen-Alkmaar bij knooppunt Battenverdorp 5 richting Amstelveen, voor Amstelveen 5 kilometer. De A10 Zuid tussen Geuzenveld en Amstel Business Park 9. En de A10 Noord tussen Schellingwoude en Oostzaanerwerf 5 kilometer. De A12 Den Haag naar Arnhem tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer. En tussen Knap het Oude Rijn en Driebergen nog eens 8. De A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenisse en het Vaanplein 11 kilometer. En naar Gorkum bij Sliedrecht Oost nog eens 7 ook richting Rotterdam is het vastgelopen tussen Hardingsveld, Giesendam en Sliedrecht-West 6 kilometer. Op de A20 de ring van Rotterdam naar Gouda tussen Schiedam en het plein 10 en richting Hoek van Holland bij het plein 5. A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Veemarkt en Hilversum 8 en richting Utrecht staat file tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 7 kilometer.